een Klomp met het NOS-journaal. De dijk in de Duitse plaats Haminkel, die dreigde te breken, heeft het gehouden. De dijk ligt net over de grens bij Zevenaar. Als hij wel was doorgebroken, zou de snelweg A3 onder water zijn gelopen. Tussen Arnhem en Oberhausen zou dan geen verkeer kunnen rijden. Gisteren werd de noodtoestand uitgeroepen in het gebied... omdat het water bijna drie keer zo hoog staat als normaal... Inmiddels is het water weer wat aan het zakken. De brandweer blijft voor de zekerheid nog wel bij de dijk. 8% van de Nederlanders leeft zonder internet, blijkt uit onderzoek van het CBS. Wel zijn er meer mensen online dan vier jaar geleden. Toen was internet voor 10% van de Nederlanders nog onbekend terrein. Onder de mensen die geen internet gebruiken zijn vooral 75-plussers. Toch zijn er in die groep steeds meer ouderen die wel internetten, omdat ze dat al deden toen ze nog jonger waren. Het Japanse jongetje dat werd vermist in een bos is levend teruggevonden. Hij zat in een verlaten gebouw van de Japanse luchtmacht... op zo'n 7 kilometer van de plek waar zijn ouders hem achterlieten. De jongen werd voor straf achtergelaten in het bos... omdat hij met stenen naar auto's had gegooid. Zo'n 150 militairen en reddingswerkers hebben de afgelopen dagen gezocht naar het ventje van zeven. Hij had, water, hij had water in het gebouw op de Japanse basis, maar hij had sinds zaterdag niet meer gegeten. De politie bekijkt of de ouders vervolgd kunnen worden. Het is de vraag of Kiki Bertens komende dag de halve finale op Roland Garros kan spelen. De kuitblessure van de tennister is erger dan gedacht, zegt haar trainer Raymond Sluiter. Hij maakt zich zorgen en zegt dat het team er alles aan doet om ervoor te zorgen dat Bertens zich beter voelt. Ze moet tegen de nummer 1 van de wereld, Serena Williams. Het weer nog op de meeste plekken droog, bij minima rond 15 graden. Overdag vallen verspreid over het land opnieuw buien. Daarbij is kans op onweer en hagel. Toch schijnt de zon wel wat vaker. Het wordt smiddags 21 tot 25 graden.